Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Gaza. Bij een luchtaanval op een huis zijn volgens een Palestijns persbureau acht mensen omgekomen. Het Israëlische leger zegt dat scherpschutters, tankgranaten en drones 20 Hamas-leden hebben gedood. En ze vielen ook aan in het noorden. Volgens Al Jazeera in een aantal vluchtelingenkampen. In één daarvan zouden minstens acht mensen zijn omgekomen. In Duitsland wordt nog steeds druk gezocht naar twee terroristen... die tientallen jaren terug aanslagen pleegden daar. Een vrouwelijke collega van ze is al wel gepakt, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Na de arrestatie van Daniela Kletten vorige week... zijn er ook bijvoorbeeld nieuwe foto's van hen naar buiten gebracht... die mogelijk ook tot nieuwe tips hebben geleid over waar de mannen eh, nu verblijven. Een speciaal politieteam is een Berlijn studentenhuis binnengevallen... maar daar is niemand opgepakt. De Internationale Autosportbond is een onderzoek gestart naar de eigen voorzitter. Die zou zich hebben bemoeid met de uitslag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië... Fernando Alonso kreeg een tijdstraf. Later werd hij geschrapt en werd hij alsnog derde. Volgens de BBC gebeurde dat nadat de voorzitter had ingepraat op de jury. En het aantal mensen dat vegetariër is of een aantal keer per week vega eet... blijft gelijk, zegt het CBS. Dat merken ze ook bij deze fabriek in Holten, waar vleesvervangers worden gemaakt. Er is weliswaar minder vega-voedsel verkocht in de supermarkt, zeggen ze daar. Maar er is ook 3,5% minder vlees verkocht. En er is wel meer dan 10% minder vis verkocht. Dat heeft alles te maken met inflatie. iedereen die eh, schrikt als hij bij de, bij de kassa komt wat hij af moet rekenen. En gaat dus eh, besparen op zijn, eh, op zijn boodschappen. Zo'n 4 op de 10 mensen eet een paar keer per week vega.